We, inter- we interrupt this program to annoy you and make things generally, generally irritating. We have lift off, lift off, lift off, lift off, lift off. Vroeger zag ik mezelf vooral als een echte ontvanger, gezien ik gevoel en emotie, eigenlijk alles om me heen. Alsof er een soort inwendige radar in me actief was, alles tot me aantrok. Alsof mijn leven ervan afhing. Pas later werd steeds meer duidelijk. Ik, deze wonderlijke wijze van denken, voelen en handelen, ook weer bijna moest zenden, de wijde wereld in. Namelijk dat ik deze wonderlijke wijze van denken, voelen en handelen ook weer bijna gelijktijdig moest zenden. De wijde wereld in. Altijd al op zoek geweest naar het alternatieve. alternatieve, alternatieve, Toen ik de leeftijd van 10, 11 had bereikt. Ik zat dan urenlang achter elkaar cassettebandjes af te draaien die ik vooraf zorgvuldig had uitgezocht. En het afspelen van cassettebandjes. En praten geheel aan elkaar. Aan elkaar praten. En de muziek en de muziek. En de muziek. Alsof mijn leven er vanaf Pas later werd steeds meer duidelijk. duidelijk, duidelijk. In een ware fantasiewereld waarin ik toen al mijn radio maakte, ook al wist ik dat niemand kon luisteren. De digitale revolutie brak aan. En ik was verstrikt geraakt op een. Nou, drugs. En medicatie neigend spoor. Bleef daar zeker acht jaar volledig, volledig bijster, te leren. Pas de laatste jaren. En ik ben bewust gaan worden. En anders gaan manifesteren. Soms vallen, opstaan, zo begon ik echt ermee te leren. Mijn jeugdige passie bleek, dankzij de techniek, steeds meer mogelijk. Voor een simpele jonge jongen als ik. Ruim een jaar podcasting en meer en meer. En tijdens brainstormen met tekst en muziek ontstond het idee in de duisternis. En kort daarna, werd dit gedood, gedood tot nachtwacht, nachtwacht, nachtwacht, nachtwacht. Ruim een jaar podcasting. Interactieve reis naar de rode draad. expansive adventure. Een wereld voor je open. through a prism. I feel my body chill, gives me a special thrill each time I see that Guido neo-realism. I love the dark and handsome guys with the skinny little ties, dressed in mod, looking out of sight. I love to watch them as they cruise with their pointy leather shoes, wearing shades in the middle of the night. Whatever Guido does, it makes me smile. He is the essence of Italian style. I love the glamorous Italian world that only Guido can portray. Continue cinema Italiano. Italiano. He makes me feel with cinema Italiano. My life is real with cinema Italiano. He is the king of cinema Italiano. Welcome, passengers from all over the world. Those scenes I love to see from Guido's POV. There's no one else with his unique director's vision. His angles wide and tight, each moment defines Italian style by only his decision. I love the speedy little cars, the hip coffee bars, the sleek women in Positano. Guido's the ultimate Womo Romano. the middle of the night. Speedy little cars, hip hop bars, sleep. trip, trip, trip. True the minimal. Ik dans het liefste met jou, maar wat jij? Maar een vrijgezel die gaat pas slapen. De nacht. Als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens. In de manen schijnt. De nacht. de als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens. Klom ik op het naar het raam, Oh no, we're almost out of time. Now, how would you like to help me out with a little experiment out there? Yes, you. Come closer to the speaker. Closer. Closer. No, no, not that close. Okay, right there. All right, look into the speaker. Look deeply into the speaker. I'm going to hypnotize you. Could I please have some theremin music? I like to have theremin music when I'm hypnotizing the people. Wat stevige elektro. Dat doet de mens al snel volledig automatisch meedenzen op de vaak nog onvoorspelbare sound, die dadelijk weer voorbij raast, ook bij mij. Zeker vier totaal van elkaar losstaande lichaamsdelen vertonen al dan niet verstopt een ritmische vorm van beweging. Yeah! Yeah! yeah. Al dan niet allemaal mede mogelijk gemaakt door Professor Mortis. En Tour de Force, featuring Wonder met Not Invincible. Uiteraard een beetje nachtwacht, nachtaroma eroverheen. En, en wat Strauss, Strauss, Strauss, Strauss. I'm driving a car listening to this right now. Now, how would you like to help me out with a little me out, bear me out, bear me out, bear not invincible. After all, all, all, all, all. Although doesn't make it sensible, no, no, you're not invincible. You're not invincible, don't you see the principle? Although doesn't make it sensible, no, no, you're not invincible. Now, how would you like to help me out with a little experiment out there? Oh no, we're almost out of time. Nachtkast, the maximum. Trip, trip, trip, trip, trip, trip. uh, ja, naar vadertjesland. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gedaan. Echt Falcon Thon. wish me be my sailor 熄了。 is wel een eerlijk programma. Of ik heb ook wel het idee dat, dat ik daar als eerlijk mens sta. En, en ook persoonlijk ben ik wel eerlijk in eh, hoe ik dingen benoem of met dingen omga. Ik lig in je armen en kus je. Je kijkt me aan, ik zie jij wil nog wel een keer. zelf doen. Als ik, als ik bepaal van vandaag drink ik niet en morgen drink ik wel. En dan moet je daar gaan zeggen van ja, ik heb vandaag twee biertjes op. En eh, ja, nou, eh, biertjes. Eh, wat bedoel je met biertjes? Oh, halve liters. Nou, dat is wel veel meer dan biertjes. Nachtkost, kost, kost. tussen realiteit en wonderenwereld. komt helemaal goed. Die andere middelen heb ik ook wel een paar van uitgeprobeerd hoor, toen ik jong was. Wiet. Hash. Speed. na nou, die uh, had ik het wel gehad. Vertel. Speed. De speed dan. Mm -hmm. Omdat je nachtwacht bent is speed logisch. Or the cries of children who aren't playing. The cries of humans and of the earth itself turning, the vertigo, all these are found in the cuts. Not just decadence and rot, but the entire human being is found there. No one can be more human than this. To welcome in all this hatred no one can be more human than this. I'm breaking. In the very place where my calm arrogance used to be, I find only here and now the misery and the hurt of bestial howling. mm hmm Taffy. Ben jij een Ritalin? Face to face with death. Tussen realiteit en wonderenwereld, de wereld, de wereld, de wereld. Ja, dat ja, ja. Die ervaring had ik uh, destijds ook wel. Alleen ik was uh, heel alert en heel wakker. Ik kon niet eh, slapen. En ik, en ik moest. Eh, ik zat in de verpleging toen nog. Ik moest om eh, half acht beginnen op de afdeling. En ik had een hartslag van 220. Nou, dat is niet normaal. Mijn hart, mijn hart popte in mijn borstkas. En ik dacht, oh mijn jezus, mijn shit, hoe ga ik dit allemaal redden? ja, dan heb ik altijd uh, zelf een uh, soort automatische piloot. Dan zet ik mezelf op die automatische piloot. psychiaters speculeren over de psyche. Het Zijn dat waar je in blijft hangen? Niet per se de trip zelf. Dat doe ik soms ook naar een soort thuisverlangen. Wetende dat er in die zin niet meer zal worden gevonden dan wat er nu is. Tussen realiteit en wonderwereld springen, voor ik één van beide ondraaglijk mis. Zolang ik maar kan vertellen met een eigen geluid, geef nachtwacht een stukje aandacht een reminder. Wat ik moet. Tussen, tussen wat wel echt is, echt is en wat niet, wat niet, wat niet, wat niet. Ja, dat, was, uh, en dat heb ik één keer gedaan en nooit weer. Dat was, dat was die ervaring, die was voor mij niet, niet prettig. Wel, wel in de nacht ervoor, zeg maar. maar toen ik moest gaan werken, had ik zoiets van, deze shit, shit, shit. Breathe. Hash. Speed. Omdat je nachtwacht bent en speed logisch. I saw myself sitting on one of the benches, crying. of the candy factory and that of school disinfectant was hanging inside one of the cubicles. A vapor rose up from its seat, a vapor of tenderness given off by a hair. Music machine. The room which I was in was so tiny that I couldn't stand back up. tussen realiteit, tussen realiteit, tussen en wonderwereld, wonderwereld, wonderwereld, wonderwereld, wonderwereld, wonderwereld, wonderwereld, wonderwereld. Als iedereen je maar gewoon laat. De ingebakken doofpotcultuur, waar iedereen maar lacht en de minderheid nog met elkaar praat. Hoogzomer keek ik vanaf die hoge toren, stem zacht maar intens, beraden. waardoor iedereen me kan horen waardoor iedereen me kan horen waardoor iedereen me kan horen. in een laag gelegen land, lang geleden. In een tijd van sprookjes, tovenaars en veeën. Tussen goed en kwaad werd gestreden. En er was er maar één die daar rustig doorheen zweefde. Degene over wie ik spreek is een wezen dat geen drukte maakt. Alle aandacht werd vermeden. Zich boos maken, daarvoor had hij geen reden. Space was de place, elke afspraak werd vergeten. Maar dat werkte soms tegen, zeker niet altijd mee. De buurtgenoom werd boos en de bosnimf eveneens. Maar het raakte hem niet, niets is wat het hem deed. Hij zei, hey fuck jullie allemaal, man ik zweef lekker weg. Vette pech voor wie hem aanspreekt. Starende blikken voor wie hem aankeek. Als je het sommigen vraagt, dan bestaat hij niet eens. Maar nachtwacht, de naam die die kreeg. En hij zweeft door de lucht. Het vloedje vliegt zoals de wind zucht. Nachtwacht. Hij is de meester van het bos en de koning van de lucht. Maar hij doodt van onlogisch hoog, zo in een duikvlucht. Hij leeft met de dag, als de dood kwam, is wanneer dit vloedje uitblust. En hij uitrust, maar nee, hij kijkt wel uit, dus hij keek nooit terug grootste plannen, ah, maar hij deed geen fuck. Was blind. Nachtkost. Benoem hoe ik met dingen omga.